Casper Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voetbalclub Liverpool eist een onderzoek naar de ongeregeldheden... rond de Champions League-finale in Parijs gisteravond. De wedstrijd begon ruim een half uur te laat... omdat er rond het stadion verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen waarschijnlijk zonder kaartje over de hekken te klimmen. Liverpool-fans met kaartje konden het stadion niet in. Veel fans stonden nog buiten toen de wedstrijd al was begonnen... Volgens de UEFA waren er veel valse kaartjes in omloop. Real Madrid won de finale met 1-0. Bij aardverschuivingen en overstromingen in het noordoosten van Brazilië... zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het noordoosten van Brazilië heeft al dagen te kampen met zware regenval. President Bolsonaro stelt bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp en wederopbouw. Ook gaan militairen naar de getroffen gebieden om te helpen. Het Britse imperiaal stelsel wordt mogelijk weer het belangrijkste meetsysteem in het Verenigd Koninkrijk. Britse media schrijven dat premier Johnson volgende week aankondigt dat de meters en liters worden ingeruild voor de mijlen en ounces. Het metrieke stelsel dat in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt... is in de loop van de tijd ook in het Verenigd Koninkrijk ingeburgerd. Maar brexit-aanhangers associëren het met EU-regelgeving en willen er vanaf. Een kind heeft op een strand in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... een Britse granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. De granaat is door een expert van het leger onschadelijk gemaakt. Op Facebook bedankt de politie de jongen omdat de granaat had kunnen ontploffen. Het ging om een zogenoemde Mills-bom, de eerste moderne handgranaat van het Britse leger...